Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Politieagenten in Slowakije. Zij zat in een auto die tegelijk met drie andere auto's met vluchtelingen werd aangehouden in de buurt van de Hongaarse grens. De bestuurder probeerde er vandoor te gaan. Agenten begonnen te schieten op de auto's. De Slowaakse overheid waarschuwde eerder al dat er meer vluchtelingen via dat land en Hongarije en Tsjechië zullen gaan reizen omdat Oostenrijk de grensbewaking aangescherpt heeft. Voetballer Brian Smeets van de Graafschap is ernstig bedreigd door aanhangers van Ajax, vertelt hij tegen 1 Limburg. Door zijn doelpunt tegen Ajax werd PSV verrassend landskampioen. Smeets wordt via zijn telefoon en social media bedreigd. Hij heeft nog geen aangifte gedaan. Astronomen kunnen op dit moment een relatief zeldzame gebeurtenis volgen, een Mercurius-overgang. De kleine planeet schuift tussen de zon en de aarde. Het komt maar 13 keer per eeuw voor dat de aarde, zon en Mercurius op één lijn staan. Met het blote oog is het verschijnsel niet te zien en bovendien is dat gevaarlijk. Astronomen adviseren daarom gebruik te maken van een telescoop met een speciaal zonnefilter. In Zierikzee is een vader met een kinderwagen met opzet aangereden door een automobilist. De mannen hadden ruzie gekregen over een parkeerplaats bij een supermarkt. De vader had zijn zoontje al in de kinderstoel gezet. De lege kinderwagen stond nog bij de auto. De andere man wilde in het vak ernaast parkeren. Toen dat niet lukte ontstond een ruzie. Uiteindelijk werd de vader aangereden. Hij raakte gewond aan zijn been. De aanrijding gebeurde eind maart, maar is nu naar buiten gebracht... omdat de politie op zoek is naar getuigen. Het weer nog, op de meeste plaatsen volop zon. In het zuiden raakt het bewolkt, het is 22 tot 26 graden. Vanavond lokaal een regen- of onweersbui. Morgen opnieuw vrij zonnig, in de avond weer kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat bij Muiden een file van 3 kilometer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoofddorp en Schiphol 2 kilometer. De Schipholtunnel was namelijk even dicht.